uur. Eefje kunnen met het NOS-journaal. Na nieuwe CAO voor zo'n 300.000 supermarktmedewerkers. Ze krijgen in twee jaar tijd 3,5% meer loon. Een van de belangrijkste veranderingen is de introductie van de zogeheten tussenbaan. Dat is een contract voor vier jaar dat in plaats moet komen van de vele flexcontracten in de supermarktsector. De omstreden imam El Alami Amaouch, die België werd uitgezet, predikt nu in Den Haag. Dat meldt de Telegraaf na eigen onderzoek. De haatimam zou zijn gedachten goed verspreiden in de Haagse wijk Transvaal en in de Schilderswijk. De gemeente Den Haag zegt tegen de Telegraaf dat ze ervan weten, maar dat Amaoush een Nederlands paspoort heeft en dus gewoon in elke Nederlandse stad mag verblijven. Amaoush werd vorig jaar België uitgezet omdat hij een gevaar zou zijn voor de samenleving. Tientallen van zijn volgelingen zouden zijn geradicaliseerd. Een aantal zou naar Syrië zijn gegaan om daar te vechten. Een automobilist is dwars door de gevel van het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam gereden. Het gebeurde even na drieën vannacht. De bestuurder raakte bekneld, hij is door de brandweer bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht. Uit bloedonderzoek moet blijken of hij te veel gedronken had. De schade aan het nieuwe Luxor Theater wordt nog opgemaakt. Na een rouwperiode van een jaar is in de Thaise hoofdstad Bangkok de crematie van koning Bhumibol begonnen. Rondom het koninklijke crematorium zijn zo'n 200.000 rouwende mensen. En het grootste deel van de Thaise bevolking heeft vandaag vrijgenomen om de oud-koning te eren. De urn wordt van de troonzaal in het paleis overgebracht naar het koninklijk crematorium. Het gebeurt in een grote processie van rijtuigen, begeleid door duizenden militairen. Er zijn tal van leden van koninklijke families, onder wie ook koningin Maxima. Het weer, het is vandaag bewolkt. In het noorden blijft het overwegend droog. In de rest van het land kans op regen. Het wordt 16 graden. Morgen iets meer zon. Het weekend wordt bewolkt en regenachtig met af en toe zon. Dit was het NOS Show.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 Once again. Something special. de diciembre del año 80 a las 3.24 AM casi un niño blanco con ojos azules, cabello castaño La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta ¿Cuál es la razón?